Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het Zwitserse kanton Wallis zijn drie doden gevallen. Een man opende het vuur op passanten in het dorp Dagnon bij Sion. De drie dodelijke slachtoffers overleden ter plekke. Twee mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zwitserse media schrijven dat de schutter ongeveer 30 jaar is. De man bedreigde na de schietpartij ook gealarmeerde agenten. Uiteindelijk kon hij door een speciale politieeenheid worden overmeesterd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Koreaanse concern Hyundai gaat technologie van Google gebruiken in nieuwe auto's die volgend jaar op de Amerikaanse markt komen. Kaarten en andere diensten zullen op een natuurlijke manier worden geïntegreerd in een nieuw model van het Hyundai-merk Kia. Het systeem zal voor navigatie gebruik maken van Google Maps. Het kunnen worden bestuurd via spraak. En ook kunnen locaties via de telefoon naar de auto worden gestuurd. Verder kan het systeem de alarmdiensten bellen bij een ongeluk... en helpen om de geparkeerde auto terug te vinden. Met de deal wordt Google een directe concurrent van het Nederlandse TomTom... dat samenwerkt met Googles grootste concurrent Apple. De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo is de nieuwe ambassadeur van Save the Children. De organisatie strijdt tegen ondervoeding en wil kinderen een gezonde toekomst bieden. Ronaldo zegt dat hij als vader van een zoontje van twee als geen ander weet hoe belangrijk het is om een kind gezond op te laten groeien. Alle kinderen hebben recht op een gezond leven, zegt hij. Ronaldo wordt gezien als de op één na beste voetballer ter wereld. Andere bekende ambassadeurs van Save the Children zijn Amerikaanse actrices Gwyneth Paltrow en Jennifer Garner. Het weer dan, hier en daar wat lichte regen. Het is een graad of 8.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 Dat bewijst Beth Orton, zangeres die komt uit het Britse Norfolk. Ook vanavond scheen afgelopen jaar nieuw materiaal en je hoorde Beth Orton met het nummer Magpie. Welkom, dit is de tweede uur, de nacht ging anders. De, <laughs> de, feestelijke uitzending, de jubileumuitzending zo, ik wilde zeggen. En daarvan het derde gedeelte, want het programma bestaat drie jaar en... We hebben de afgelopen twee uitzendingen aandacht besteed aan de muziek van 2010 en 2011. En deze nacht, ik denk dat dat zo'n beetje het laatste jaaroverzicht is dat je voorgeschoteld krijgt. De muziek uit 2012. Maar dan niet de vette hits, wat ik al eerder heb gezegd. Dat hebben andere radiostations al uitgebreid voorbij laten komen, de vette hits. Je krijgt uit 2012 de muziek die wel eens vergeten zou raken. En dat zou zonde zijn, want het is mooie muziek. Met Horton hoorde je bijvoorbeeld met Magpie. En dat is minstens zo mooi. Mary Chapin Carpenter die het gaat zingen. Toch nog een eh, soort van kerstliedje. Het gaat over eh, nieuwjaarsdag. Mary Chapin Carpenter dus. We are sitting at a table in a bar in Baltimore. It's the last night of December and the moon is nearly full. and the front door pulls a draft in every time it opens wide. And you are telling me a story from another time and life. And the waitress brings our order, and we're tucked in mighty close. And I feel like we belong among living in these ghosts. And I know that I'm dreaming as I memorize each part. In the telling lies a reverie, in the details lie the heart. Like the folds of summer dresses, like the scent upon my wrist, like the way you played guitar, like a boxer punches with his fist taken or just lost to me. It's better now to say I dwell in possibility on New Year's Day. There's a jukebox or a bandstand, and we're on another round. And the night's just getting started, or the night's just winding down. And your stories are not clouded yet by the ale or by the gin. They just make me feel as if I've known you all my life again, like the folds of summer dresses the scent upon my wrist. Like the way you played guitar, like a boxer punches with his fist. And taken or just lost to me, it's better now to say. I dwell in possibility on New Year's Day. lullaby when we started walking home. The night sky bleached to silver against the city's bones. In dreams or in our waking, it's just enough to say love and grace and endless flowers be ours on New Year's Day. And the folds of summer dresses, and the bangles on my like a boxer punches with his fist and taken or just lost to us. It's better now to say we dwell in possibility on New Year's zo heet het. Trouwens, dat, eh, <laughs> dat moet ik nog even doen. Ik heb nog eh, geen eh, beste wens uitgesproken voor het komend jaar aan u, waarde luisteraar. Nou, bij deze dan, met het mooie liedje van Mary Chapin Carpenter, New Year's Day. Te vinden op Ashes and Roses, het elfde album van deze singer-songwriter... dat afgelopen jaar uitkwam. Dit zijn Jason Doeselare en Dave Sanders... Belgen onder de naam Teddy Drum. Thank you. Teddy Drum en Odd Lovers, de titel van een nummer dat je hoorde. till the morning. I could take your hand, wondering if it's right. Or is this feeling just a warning? The particle of light doesn't know. is dat het al eerder aangekondigd was. Anders was het wel een behoorlijke verrassing geweest. Maar een zeer aangename verrassing. Caris van Houten, de topactrice die we hier in Nederland hebben... die ook nog andere talenten bezit. Dat ze namelijk goed kan uh, musiceren en goed kan zingen. En een album heeft gemaakt. Een album onder de titel See You On Ice. En van dat fraaie album liet ik je luisteren naar het nummer Part Tide Of Light was van het feit dat ze een album heeft uitgebracht. Het was afgelopen jaar ook te zien in twee nieuwe films. Jackie was de ene en de andere was de kaskraker Alles is familie. John Mayer nu met The Queen of California. Goodbye goodbye with my headphones on. whisper the song in the back of my soul that no one knows. I just found out a town. The Queen of California is a stepping down, down. Ik heb het nog niet gedaan, hoor. Ja, ook bij mij moet er bezuinigd worden. Nee, ik heb het nog niet gedaan. Ik heb nog niet gekeken naar die eh, Rolling Stones show die op internet te zien is. Eh, die eh, afgelopen december plaatsvond in Amerika. Die kan je op internet zien, maar dan moet je wel uh, een bedragje overmaken. Dan kan je de hele show zien. En als je die show ziet, dan zijn waarschijnlijk ook John Mayer tegenkomen in dat programma. Want die voegde zich ook ineens bij het gezelschap. Jordan Meyer met Queen of California van het album Born and Raised van afgelopen jaar. Que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo, lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de su casa. si puede fugarse allá sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta, si silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí serio, mi amigo, oye, que lío se, se va a formar. Cuando su gatita sepa, y es tan simple la razón a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón Puerto Rico, maar heeft een hele tijd in eh, Gent gewoond. En van daaruit is hij gaan musiceren en bekend en beroemd geworden in België. En ook hier in Nederland heeft hij enige mate van eh, bekendheid. Gabriel Rios, die je kon horen. Inmiddels is hij weer aan de andere kant van de plas gaan wonen. En vertoeft hij in New York. Gabriel Rios, van hem verscheen afgelopen jaar een cd, een verzamel-cd. Nou, niet een cd, maar twee cd's. Eén cd waarop eh, de grote hits stonden. En anders deed wel op bijzondere opnamen stonden gemaakt... tijdens optredens bij radio-uitzendingen. En nog niet eerder uitgebrachte tracks. En een van die tracks, dat was El Raton. Gabriel Rios dus. Come up to meet you. Tell you I'm sorry. Don't know how lovely your questions. Oh, let's go back to the start. Running. said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Waarbij ik me kan voorstellen dat de fans van Coldplay zullen denken van... wat is dit nou in naam? Eh, ja, dit, is een icoon die je hebt gehoord. Een icoon in de wereld van de countrymuziek. Willie Nelson, 79 jaar oud geworden afgelopen jaar. En afgelopen jaar verscheen van hem ook een album onder de titel Heroes. Geproduceerd, mede geproduceerd door uh, zoon lief Lucas. En daarop covers van een aantal bekende stukken... zoals ook dit, The Scientist, wat dan komt uit het oeuvre. Wat een mooi woord is dat toch, uit het oeuvre van eh, de groep van Chris Martin en de zijne. Bonnie Raitt leeft ook nog steeds, maakt ook nog steeds muziek... en van haar verscheen ook een album afgelopen jaar... En komende zomer komt ze naar Europa toe, gaat toeren, voornamelijk in Engeland... en zal verschijnen op het Island of Wight Festival. think about you and wonder where you are. Night I'm wishing, looking at the stars. But I don't worry about you. I know that soon you'll be home. But while you're gone, take my love with you. Let it go and what you do. Take my love with you. I'll be your talisman, I'll be your lucky charm. niks mis mee. Want het klinkt als van ouds. En dat was goed. En dat is nog steeds goed. Je hoorde Bonnie Raitt. Van haar verscheen dan afgelopen jaar het album Slipstream. En ik liet je luisteren naar een track uit dat eh, Slipstream. Bonnie Raitt met Take Me With You. En zoals ik al zei, ze komt in de zomerperiode... naar Europa toe. Voornamelijk in Engeland zal ze optredens geven. Onder andere op het bekende Island of Wight Festival. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. drive on the streets cause she's my companion. I walk through the hills cause she knows who I am.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 Rhythms del Mundo. Bekende popsongs, grote hits... die worden overgoten met een Latijns-Amerikaans Amerikaans sausje. Maar afgelopen jaar verscheen er ook een album... waarin die bekende tophits een Afrikaans getint sausje kregen. En Under the Bridge van eh, Red Hot Chili Peppers was eens van die songs... die onder handen werd genomen op dat eh, hele aantrekkelijke album. Waar er meer verrassende nummers op staan. Alex Roeka, een liedje over wielrennen. Ze moeten zo langzaamaan maar weer eens gaan rijden de stilte heeft alweer lang genoeg geduurd. Ik wil de vlucht weer zien. Het strijden, de rennersblik die in de verte duurt. Ze moeten zo langzaamaan maar weer eens gaan klimmen. Tegen die vuile hellingen op. Kreunend, duwend, fluimen, spuwend. Naar voren dringen, de pijn. Getekend op de kop. you know cd die afgelopen zomer uitkwam... onder de titel De Sint-Willebrocht-sessies volume 1... Sporthuis Hubert, waarop eh, diverse Nederlandse artiesten in hun eh, Nederlandse taal allemaal liedjes zingen met als thema het wielrennen. Er is ook een televisieuitzending van gemaakt, alleen dat werd op een heel merkwaardig tijdstip uitgezonden. <laughs> Ergens om 1 uur s'nachts in de nacht van zondag op maandag. Nou, dan moet je dan zendercoördinator zijn om zoiets te bedenken... om zo'n fraai programma op zo'n tijdstip neer te zetten. Maar goed, misschien komt het komende zomer eens een keer op een beter tijdstip. Die Sint-Willebrocht-sessies, Volume 1, Sporthuis Hubert, die tv-uitzending. Ze verdienen een betere plek. Alex Roeka hoorde je trouwens uit dat album met Verlangen naar de koers. Britse zangeres nu, Megan Henwood hier in de nacht anders bij de Vara. As I sit commiserate, for there's so much to be grateful for. Though you're far away, tell me absence makes a heart grow fonder, and I love you more. If I swam across the North Atlantic Ocean, ten miles a day, I'd reach you. my deep devotion. It's probably best if I. Atlantic Ocean. Mm -hmm. Ten miles a day, I'd reach you. it's probably better. Vooral bekend in Engeland, deze zangeres Megan Henwood. De naam van de jonge dame. The Waiting Game, de titel van de song... waarmee ze in het Verenigd Koninkrijk eh, de nodige bekendheid kreeg het afgelopen jaar. Het eerste popfestival, dat komt eraan. Volgende week dan zal eh, heel Groningen op zijn kop staan... vanwege Eurosonic en diverse etablissementen... zal dan een band optreden. En bands komen uit eh, heel Europa vandaag. Dat dat Eurosonic heet. Een van de bands uit het Verenigd Koninkrijk. Aluna George. so long, for so de twee Britten Aluna Francis en George Reed. Oftewel Aluna George, Your Drums, Your Love, hit van afgelopen jaar. En ze zullen die hit ongetwijfeld volgende week nogmaals spelen... als ze op het podium staan op een van de podia van Eurosonic. Er zijn zoveel mooie vrouwen die ik nooit heb gehad. Er zijn zoveel mooie vrouwen, het is kwestie van goed kiezen zou van velen kunnen houden. Ik zou ze zeggen, schat, er zijn zoveel mooie vrouwen. En kiezen is verliezen. Er zijn zoveel lovely ladies, overal om ons heen. Ze lijken zo onschuldig, maar dat is slechts komedie. Want al die be be be die zijn niet graag alleen. Ze willen liefde en affectie, liefst ook van een stoere borstkas, want dat vinden zij zo sexy. En daar kunnen wij niets aan doen kunnen er niets aan doen. We zouden wel willen, maar bekijkingsdiebellen, daar kunnen wij niets aan hele mooie vrouwen die ik nooit heb gehad. Met vers geschoren schenen en pas gelakte tenen. Er zijn zo zoveel mooie vrouwen, zo vele mooie vrouwen. muziek kwam weer uit eh, Vlaanderen, joh. Dat zijn er guns met zoveel mooie vrouwen. Dan was er Train, de Amerikaanse band die een nieuw album uitbracht afgelopen eh, jaar. Album onder de titel California 37. Daarop ook de medewerking van zangeres Ashley Munro. Tot aan het nieuws met Mark Visser. Dit nummer. Haven't seen you since high school. Good to see you still. Gravity has not started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell. One that's five and one that's three. Been two.